Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie alle zelfremmende dienstauto's naar de garage. Het automatische remsysteem wordt uitgeschakeld, meldt het AD. Politiemensen klagen al maanden over dienstwagens die automatisch afremmen om botsingen te voorkomen. Dat kunnen agenten slecht gebruiken tijdens achtervolgingen of noodsituaties. Vodafone en T-Mobile worden voor de rechter gedaagd... voor het verkopen van abonnementen met een gratis toestel. De stichting Consumentenclaim eist het teveel betaalde geld terug. De telefoons die mensen kregen waren niet gratis. Ze losten die gedurende het abonnement af. Vaak liep het abonnement nog door als het toestel al was afgelost. De providers verlaagden het maandbedrag niet, terwijl dat wel had gemoeten. De Nederlandse getuigen in de zaak Klaus Ros kunnen vanaf volgende week bezoek verwachten van de Duitse politie. Volgens de Telegraaf beginnen rechercheurs dan met het horen van ongeveer 140 families. Ze praten met de kankerpatiënten zelf of met nabestaanden als de patiënt al is overleden. De Duitse justitie wil weten of de alternatief behandelaar Ros de terminaal zieke patiënten genezing beloofde. Dat mag niet in Duitsland. Donald Trump gaat vandaag onverwacht op bezoek bij de Mexicaanse president. Die ontmoeting is een paar uur voordat Trump zijn lang verwachte speech geeft over zijn immigratiebeleid. Het is opvallend dat de republikeinse presidentskandidaat naar Mexico gaat. Trump heeft zich al een paar keer erg negatief uitgelaten over het buurland. Twee ziekenhuizen gaan proberen patiënten met bloedvergiftiging beter te behandelen en de sterfte terug te dringen. Het VUMC en het OLVG in Amsterdam willen een optimale dosis antibiotica gaan voorschrijven die per patiënt verschilt. Die dosis bepalen ze door veel gegevens van patiënten met bloedvergiftiging te combineren. Een speciaal computerprogramma rekent dan uit hoeveel antibiotica een nieuwe patiënt moet krijgen. Het weer vrij zonnig, het wordt 22 graden op de Wadden tot 27 in het zuidoosten. Morgen meer bewolking en in het zuidoosten mogelijk een bui. Er is ook wat zon en het wordt 22 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge, 7 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten.